Vijf uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Brabantse politie heeft een echtpaar uit Langenboom aangehouden... dat vijf pleegkinderen zou hebben misbruikt en mishandeld. De kinderen zijn tussen de 7 en 13 jaar... en werden vorig jaar zomer bij het echtpaar weggehaald. Ook de andere pleegkinderen uit het gezin zijn toen overgeplaatst. De klacht van de inspectie jeugdzorg was destijds onder meer dat de zorg onder de maat was en de kinderen geen goede psychische begeleiding kregen. In de maanden daarna is onderzoek gedaan waarbij de kinderen uit Langeboom onder meer zijn gehoord door zedenrechercheurs. In een rivier in het westen van China zijn 21 babylijkjes gevonden. De meeste zaten in plastic zakken. Vermoedelijk heeft een nabijgelegen ziekenhuis de lichamen gedumpt. Het zijn voornamelijk geaborteerde foetussen, maar er zitten ook enkele baby's bij van een paar maanden oud. Die zouden al ernstig ziek zijn geweest toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. In China wordt naar schatting 13 miljoen keer per jaar abortus gepleegd. Alle Kamerleden van de ChristenUnie komen weer op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Net als in 2006 wordt de lijst aangevoerd door André Rauwvoet, de huidige vicepremier het voorstel van het bestuur staat op nummer 2 fractievoorzitter Slop, op 3 het Kamerlid Wiegman en op 4 haar collega Voordewind. De eerste nieuwkomer staat op de vijfde plaats, dat is Carola Schouten, een beleidsmedewerker van de fractie. De ministers Huizega en Van Middelkoop komen niet op de lijst. De moeders van Srebrenica zetten hun rechtszaak tegen de Verenigde Naties door en stappen naar de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Haag weigerde vanochtend hun aanklacht in behandeling te nemen. Moeders en weduwen van de vermoorde moslims willen een schadevergoeding van de VN en Nederland... omdat ze de bevolking destijds niet goed zouden hebben beschermd. Het hof zegt dat de VN onschendbaar moet zijn om zijn werk goed te kunnen doen.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 I've been to London, I've been to Paris, even way they there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64.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 En in de ether op 106.9. Straks